Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer meer ziekenhuizen moeten operaties uitstellen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit heeft meer dan een derde van de ziekenhuizen moeite om zorg die mensen binnen zes weken nodig hebben nog volgens plan uit te voeren. In de Tweede Kamer ging het vanochtend over de coronadrukte in de ziekenhuizen. Want volgende week woensdag gaan er versoepelingen in. Jaap van Dissel van het RIVM vindt dat eigenlijk te snel, hoorde verslaggever Ewout Kiviet. Als het aan Van Dissel had gelegen, had dat nog heel eventjes geduurd. Hij had wel een positieve boodschap eh, vanmorgen. We zitten op dit moment op een plateau als het gaat om besmettingen en ziekenhuisopnames. Dus het neemt niet toe. Maar de echte daling is op dit moment nog niet ingezet. Van Dissel denkt dat de cijfers volgende maand gaan dalen als steeds meer mensen gevaccineerd zijn. De man van 24 die vastzit voor een steekpartij gisteren in een asielzoekerscentrum in Echt in Limburg... was vorige week ook al betrokken bij een incident. Wat er toen precies aan de hand was is niet duidelijk. De burgemeester van Echt denkt niet dat het iets te maken had met de steekpartij van gisteren. Die was behoorlijk willekeurig. Zover nu het beeld helder is, is daar één bewoner van het asielzoekerscentrum om zich heen in het wilde weg om zich heen beginnen te steken op medebewoners. Eh, waarbij mensen waren waarvan ook vaststond dat, dat hij juist goed met zover weg kon. Er raakten zeven mensen gewond en twee daarvan zijn er slecht aan toe. Minister Slop is positief over een plan van het Rode Kruis... om alle leerlingen op de middelbare school een EHBO-cursus te geven. Maar hij vindt het te ver gaan om het verplicht te maken. Het Rode Kruis maakt zich zorgen... omdat maar één op de zes jongeren goed eerste hulp kan verlenen. Het Oerolfestival op de Schelling gaat ook dit jaar niet door vanwege corona. De organisatie had nog gehoopt dat er in juni weer wat meer zou kunnen... maar ze zien nu toch niet meer zitten. Ook vorig jaar ging Oerol niet door vanwege het virus. Mensen die al kaartjes hadden gekocht krijgen hun geld terug.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 Thank you.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 is perfect Try to smile a bit,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

每朵。 yourself. Don't you want to be somebody? Someday, somebody.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 west to the east. Come wicked witches in the west, west southbound with a beaten all in line. riots and preachers come down into the street.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 As I am Swear I do the best I can sometimes